Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste rode potloden zijn al in actie gekomen. Om half acht gingen de eerste stembureaus open. Deze vrouw in Assen was er al vroeg bij. Ik vind het heerlijk om s morgens vroeg te gaan. En het tweede is dat ik niet zo graag in een queue wil... met allemaal mensen die in mijn nek staan te Vanwege corona zijn de verkiezingen over drie dagen uitgesmeerd. Vandaag en morgen mogen mensen stemmen die in een risicogroep vallen... zoals ouderen of mensen met een ziekte. Woensdag mag iedereen, dan zijn er ook meer stembureaus open. Minister De Jonge hoopt dat er snel weer geprikt kan worden... met het vaccin van AstraZeneca. Voor de zekerheid blijven de flesjes van dat vaccin voorlopig even in de koelkast. Stel je voor dat, dat daar inderdaad wel uh, ernstiger zorgen eh, optreden... Ja, dan, dan zou het inderdaad vertragend kunnen werken, natuurlijk. Maar daar kan ik niet op vooruit lopen. Ja, andere landen stopten eerder al tijdelijk met AstraZeneca. Er zijn wat mensen die last kregen van bloedproppen na het vaccin... en een tekort aan bloedplaatjes. Wordt nu onderzocht of dat ook echt door het vaccin komt. De huizenprijzen knallen weer eens door het dak. Economen van de Rabobank dachten dat het wel mee zou vallen met de stijging. Maar nu het erop lijkt dat minder mensen hun baan zullen kwijtraken... gaat het toch hard met de prijzen voor een koophuis. De experts van de bank verwachten dat huizen dit jaar 8% duurder worden... Volgend jaar komt daar nog eens 4% bij. Het was gisteravond flink druk op stations van Vlaamse studentensteden. Vanaf vandaag mogen ze weer wat vaker naar de Unie of de hogeschool. En dus reisden veel studenten weer van hun ouderlijk huis naar hun studentenkamer. Ik heb het vak economisch recht eh, opnieuw op campus. Eh, en ik vind dat wel fijn, want eh, ik vind dat moeilijk om, moeilijker om op te letten achter mijn computer dan als ik in de les kan zitten. Ehm, dus daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Eerst kregen Vlaamse studenten 10% van de lessen in het EGI. Nu is dat het dubbele. Betekent één dag of twee halve dagen naar college. Het weer, zon, stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan een enkel buitje vallen. En het wordt een graadje of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Je hebt daar vijf minuten op onthoud door een aanrijding.